Waterbalgemoed met het NWS Journaal. Aankomend president Trump benoemt zoals verwacht zijn schoonzoon Jared Kushner tot topadviseur in het Witte Huis. Hij wordt adviseur op het gebied van handel en het Midden-Oosten. De 35-jarige Kushner is getrouwd met Trumps dochter Ivanka en speelde al een belangrijke rol bij de verkiezingscampagne van de nieuwe president. Om belangenverstrengeling te voorkomen is het in de VS wettelijk verboden dat een president een familielid in zijn kabinet opneemt, maar door Kushner als adviseur te benoemen omzeilt Trump die regel. Mexico probeert de volkswoede over dure benzine weg te nemen met een nieuw economisch plan. Daarin staat dat de prijzen van alledaagse producten niet zullen stijgen, zodat gewone Mexicanen minder worden getroffen door de hogere benzineprijzen. Mexicanen gingen woedend de straat op nadat de regering besloot de subsidie op benzine af te bouwen. Bij de protesten kwamen zeker vier mensen om. Tegen een 52-jarige Rotterdammer die zijn vrouw zou hebben gedwongen een man te doden... is in hoger beroep 18 jaar celstraf geëist. De verdachte dacht dat zijn vrouw en het slachtoffer van 44 uit Vlaardingen een affaire hadden. De vrouw schoot de Vlaardinger in 2013 dood. Een lagere rechter gaf de vrouw en de man allebei 12 jaar cel voor de moord. Nu de economische crisis voorbij is, gaan Nederlanders weer meer op vakantie. Ze blijven wel vaker in eigen land. Het afgelopen jaar groeide het binnenlandse toerisme met 3 meldt vakantieonderzoeksbureau MBTC Nipo. Het aantal vakanties in het buitenland daalde met 1 In Nederland was de Noordzeekust erg populair. Over de grens was Duitsland opnieuw het populairst. Het weer, de regen trekt via het oosten weg. Het is grotendeels bewolkt, maar af en toe klaart het op.